De afternoons met Lucien Greefkes. city deze editie van Afternoons, deze donderdag op Radio 501. Terwijl de zon eh, rustig doorbreekt, is dat Lee Senki, of in ieder geval niet Lee Senki zelf, die doet uh, de mondharmonica, maar er heeft een hele groep omheen met uh, heleboel mensen. En zegt hij, tell me there's a sun. Nou, en die is nog steeds. En de oplettende luisteraar weet natuurlijk dat het overdrachtelijk is bedoeld. dus in de zin dat het over liefde gaat en relaties en dat soort dingen. Dan ga je verder gaan met eh, de eh, Little Darling. Nou, dat, is weer, eh, dat, dat, klinkt heel Amerikaans, maar het is eigenlijk heel Frans. Het is namelijk Benjamin Biolay. Die heeft een sampletje gebruikt en daarom klinkt het heel Amerikaans. Maar eigenlijk is hij gewoon een Franse producer die ook wel eens een keer een plaatje wilde uitbrengen. En dit was dat plaatje dan van hem negatief. Dus ja, om je donderdagmiddag toch nog een beetje positief te laten lijken, draaien we even een negatief liedje. Si je dérive, is natuurlijk Benjamin Biolay. Eh, met uh, negatief. In your heart, you love another. Oh little darling of mine. Het is dat allemaal. Eh, Joost Botman zit al tegenover me. Klaar voor zijn platenkast met wat plaatjes. Heeft je meegenomen, een hele tas vol. Dus we zullen even horen wat er straks uitkomt. zodanig uh, straks nog even het muziek van de gast van volgende week. Lex van de Post. Hoe kan het ook anders dan van PTT? Maar dat staat alweer voor Pieter Tense Trio, dus dat gaat helemaal goed komen. Eh, nu eerst gaan we verder met uh, muziek van, eh, ja, nou ja, van niemand minder dan Velofsky, dacht ik zo. Ik denk dat past dan ook alweer een beetje. 45 toeren en het is een singeltje And My Heart on Automatic Pilot uit de jaren 80 ergens. Even kijken. dat, dat draait altijd zo rond, hè? Dan kan je dat weer niet lezen. Maar of Schieders hier op 501. my i you on the I swear I'll get you in a mess tonight. You'll never want to be alone no more. Come and pick me up at nine tonight. Try and borrow Johnny's car. Johnny's car. I'll be yours and you'll be mine tonight. And the two of us get boven zo'n jaren 80 eh, biertje komt daar toch weer een heleboel eh, blaaswerk eh, te, tevoorschijn. Hartstikke leuk. Velofsky, nou die uitgangspunten. Ik zei net al tegen Joost, die zijn ook niet heel erg veranderd in de afgelopen 30 jaar alweer. Ja, god, zit dan alweer in 2010, joh. Nou ja, 12 eigenlijk. 12 al, jeetje al. Nou, we gaan verder met de gasten dus van volgende week. Ja, we zitten nog eigenlijk met de gast van deze week. Hebben we nog helemaal niet, hebben we nog niet eens gehoord. Maar eh, de gast van volgende week eh, zit in dit bandje, PTT, Pieter Tense Trio, wat eigenlijk een kwartet is, dus dat klopt ook weer niet helemaal. Eh, maar ehm, het nummer dat we in ieder geval gaan draaien is uh, Gewoon omdat het kan. ja, met op zang natuurlijk Pieter Tense. En niet te vermelden dat straks ook Elio de plaats weer hoog voorbij komt halte, een zondagse straat. Geen mens, alleen katten, kwart over vijf, toch lijkt het laat. En terwijl de bus op de halte komt afgereden, denkt hij aan het huis waarin ze het deden. Op de poef, in de keuken, op de sprei. En de bus komt dichterbij. En de bus trap op naar boven. De eerste, de rechts, hij heeft het zo vaak gelopen. De sleutel naast de vaas, met plastic tulpen. Het zuurstokroze behang, vol barsten en krullen. En de tekening van de kip en het ei. En de bus komt dichterbij. En de bus kom dichterbij. Een asbak vol peuken met lippenstift. Op de mahoniehouten tafel waarin diep stond gegrift. Dat zij met hem voor altijd en hij hetzelfde met haar. En dat dat toen zo normaal klonk. En nu opeens zo raar. Geen ik meer, geen jij meer, maar wij. En de bus komt dichterbij. En de bus komt dichterbij. Is goed aan scherven. Ze schreeuwde waarom hij het zo nodig moest bederven. Dus de kamer uit de trap af op de zondagse straat. En nu vraagt hij zich af waarom hij hier staat. Ze zei: Ga dan maar, lul. Vluchten staat je vrij. En de bus die rijdt voorbij. rijdt voorbij. En de bus die rijdt voorbij. En de bus die rijdt voorbij. deze week. De Radio 501. Plaat voor je hoop. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. We all have a dream that will never come true. But it don't mean to say. You should give up your hopes or abandon your wishes and concede to the same. The road to paradise isn't long as long as you remember this song. However, you get there, whatever it takes, well, the rules are the same. If you believe in yourself and the things that you want, you'll be glad that you came. You've gotta get it right from the start and have a little faith in your heart cause you know when you knew you were beat, but you still played the game. You jumped all the hurdles and tripped at the line, but you shouldn't complain. Just pick yourself up and be strong. There's only one way to move. van Joost Botman. Ja. ja hoor, en daar zit hij hoor tegenover mij. Of ja, hij zit. Ja, ik zit. Moet ik staan? Nee hoor, je mag eh, zitten, staan. Nou ja, liggen wordt een beetje lastig, want dat gaat toch wel lastig met die microfoon. Dat maar welkom in de studio. Heb je het een beetje kunnen vinden? Ja, een beetje. Ja, net genoeg. Ja, ja je was, eh, was op tijd, dus dat is helemaal mooi. Ja. Welkom, nogmaals. Joost Botman, je, bent, eh, je speelt met Okobar, met Velofsky. Je hebt ook met Tim Knol nog op het podium gestaan. Heel veel dingen. Wat, wat, wat, ja, introduceer jezelf even. Dat eh, lijkt mij heel. Uh, introduceer heel aardig. Nou, ja, wat, wat ik ben muziekliefhebber en muzikant. En ja, wat kan ik verder zeggen? Ik speel gitaar en ik zing. En ja, verder weet ik het eigenlijk niet zo erg. Zo. Nee, dat zijn de dingen waar je nu mee bezig bent. Want we hebben vorige, vorige week een nummer gedraaid van jou met Okobar. Ja, dat, uh, daar, daar, ben ik nu eh, op het moment ook weer mee bezig met Okobar. Die mannen hebben het altijd heel druk. Maar eh, komend weekend staan we in Deventer op het Tuinfeest. En dat is een dichtersfestival. Het Tuinfeest? Of? Het Tuinfeest heet oh. dat. En daar komen eigenlijk alleen maar dichters. Ja. En, en wij dan. Oké, jullie eh, zijn de muzikale ja. omlijsting. En uh, eh, Spinvis komt geloof ik ook. En voor de rest is het allemaal uh, dichten. Nou, hartstikke leuk. Ja, daar heb ik zin in. Ja. Heb je Spinfish wel eens live gezien trouwens? Ja, ja, ja. Ja, dat is mooi. Ja. ja, dat is mooi. Ja, zeker. Want uh, ook op waar dus, maar je treedt ook, je treedt ook als jezelf op, als Joost ja, Ja, ja, ja. Ook zo nu en dan. Ja. Ja, eh, kan je nog een memorabel concert herinneren van het eh, afgelopen jaar? Van mezelf? Ja. Oeh. Nou ja, ik had de laatste, dat was, een, eh, dat was wel heel leuk, in Enkhuizen, in, in de Dubliner. Ja. En dat, toen kwamen er een, een heleboel Duitsers binnen dan, speel je eigenlijk gewoon weer het populaire werk, zeg maar. Geen eigen werk. Maar eh, toen werd het even echt eh, heel erg eh, feest. En dat was wel heel leuk. in de Dubliner? dat, Oké, dus dat was in een kroeg en er kwamen in één keer Duitsers. waarom speel je dan het populaire werk? Oh, nou ja, dat, het is gewoon... Ehm, meer een, een uitgaansteentje, weet je wel. Gewoon van ratsknalfeest en maar dat was heel leuk. Dat is, en dat is af en toe ook heel leuk om te doen. Om eh, gewoon eh, je eigen favorietjes en zo te spelen. Je koffertjes. Ja, de Crosby, Stills en Nash eh, koffers ook. Bijvoorbeeld, ja, Talking Heads en weet ik het allemaal. Ja. ja. hartstikke leuk, want je hebt ook in Cripple Creek Ferry gespeeld. Ja, ja. Tot eigenlijk twee jaar geleden volgens mij. Ja, is dat alweer zo lang terug? Ja, dat kan, ja. Ja, volgens mij wel. Zomer van 2010 volgens mij dat het gebeurd was. Ja. Dus dat, die nummers eh, die, die, eh, behoren ook nog steeds tot het repertoire oh, van ja, die, eh, die kunnen, ja, die kan ik wel dromen, ja. Nog steeds. Ja. Ja. Ja, het was, een, het was een goed gezelschap. Je kan op je site ook kan je nog wat filmpjes ook terugkijken. Nog met, Klopt. En toen deed je eigenlijk ook wel eigen werk in die tijd. Klopt. Ja. Dus dat is hartstikke leuk. nou, je bent natuurlijk hier in je platenkast. Ja. Hartstikke leuk. draai je nog veel plaatjes thuis? Ja, de, de laatste tijd werd heel veel. Ik heb het een tijdje heel druk gehad. Voor, eh, en toen, eh, toen, toen eh, kwam ik er niet zo aan toe. Ik kwam het werk en zo. En nu, nou, de laatste tijd ben ik weer lekker op mijn zoldertje plaatjes aan het draaien. Op een zoldertje heb je een huis met een zolder? Ja, zeker. Waar, waar staat dat huis trouwens? Dat staat in Hoogkaspel. <gasps> ja. Maar je woonde toch in Amsterdam? Ja, ik woonde in Amsterdam. Volgens mij hebben je al dus ge geïntroduceerd. Ja, ik woonde in Amsterdam. Maar eh, ja, op een gegeven moment eh, zijn we weer hier naartoe eh, ja, verhuisd. Ja, getrouwd en gelukkig. Ja, ja, ja. En, en ja, ik ben, ik, ben blij om weer hier in de buurt te zijn. Ook. In Amsterdam was ook heel leuk. Maar ja, ja, ik kan me voorstellen dat je dan wat meer nog in het muzikale hart zit. Ja, ja dat, is het, dat, dat is het voordeel van in Amsterdam wonen. Ja. En eh, concerten bezoeken. En zeg maar, eigenlijk gaat dat gewoon door. Want eh, ik kom bijna nog wekelijks eh, in Amsterdam. En, ja, het is. Je bent er zo, hè? Drie kwartiertjes, hè? Daarom. En tegenwoordig rij ik auto. Dat had ik ook nooit verwacht dat dat nog eens kwam. Maar, oh. Dus dan eh, is het allemaal... Eh, wel handig voor het artiesten bestaan als je dan naar Deventer moet. Of het was het Deventer, toch? Ja, Tuinfeest. Ja, en vaak naar eh, Rotterdam natuurlijk. Ja. Hartstikke leuk, want, gebeurt, want nu draaien er wel weer plaatjes. In Amsterdam misschien wat minder. Ja. Maar hoe zit het dan, hoe zit het dan thuis, vroeger? Vroeger? Nou, eh, vroeger uh, was dat, was ook in Hoogkaspel dan, hè? Ja, de, toen draaiden mijn ouders altijd plaatjes. En ja. Eh, dat was eigenlijk allemaal... ja, wat was het? Guy Mitchell en Harry Belafonte en zo. Oh, ja? En dat soort dingen. Dat, nou, dat vind ik nog steeds wel heel mooi ook. Maar eh, het eerste singeltje wat, eh, wat ik echt helemaal super vond, dat was van eh, Racy. En toen was ik denk ik twee turven hoog of zo, of hoe noem je dat? Ja, hoe hoog is een turf <laughs> eigenlijk? ik zou het ook niet weten. maar goed, nee. toen stonden we daar met onze tennisracketjes met eh, mijn neven en mijn broer eh, stonden we helemaal uit ons dak te gaan op zo'n eh, singeltje, zeg maar. Oké, je had hem ook graag willen meenemen, toch? Want ja. heb, jij, heb jij hem nu thuis ook liggen? Ook, of, nou, hij ligt nog bij mijn vader en ik was nog net, net nog bij hem, maar ja, toen hadden we het even ergens anders over. En toen ben ik het weer vergeten. Ja, want het gaat om Racy Lay Your Love On Me. Ja, klopt. En het, en het grappige is dat we dat dan nog wel weer op internet hebben staan. Dus Aha. dat is ja, ik zou zeggen, zullen we daarmee beginnen? Ja, toch Bij, bij de oorsprong. Ja, mag ik het de oorsprong noemen? Ja, ja is goed. Ik, dan, uh, dan beginnen we daarop mee en dan praten we daarna wel weer even verder. ja eh, hoor. Aan de hand van de rest eh, van de collectie. Dan gaan we nu verder met, ja, eigenlijk al werd het al gezegd. hoor je hem al? Ja, daar komt hij. <laughs> Racy, lay your love on me. met Layer Love van Me. Ja, stond hij weer. Daar stond hij weer hoor. Met de ja. mooi om dat weer terug te horen denk ik dan. Ja, ja. Ja, dat, eh, is echt al twintig jaar terug. Ja, de komende, komende gevoelens of de, in ieder geval de herinneringen komen wel weer boven, denk ik. Ja, Oh, nou, en dan gaan we gelijk met, door met een ander nummer van... Uh... Oh, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. maar ken, ken, ken je dit nummer? Dit ken je ook niet? Nee, we, hadden, zijn alleen van de single. We hadden een single en op de achterkant weet ik niet eens meer wat erop stond. Ja, de, de B-kant waarschijnlijk. Maar wat het dan was... Eh, ook wel een goed nummer was het, maar ik weet het niet meer. Ja, die zal denk ik niet op, eh, op de grootste hits eh, staan van... Nee, dat denk ik ook niet. 2009 is die verzameling trouwens. Maar goed, hier was dat. Ja. Was wel leuk om dat weer terug te horen, lijkt mij, inderdaad. Ja. Ja. Want hoeveel broers en zussen heb je? Ik heb één eh, broer en één zus. Oké, dus dit, eh, jullie stonden met z'n drieën met die tennisrekkers? Nou, met z'n vieren eigenlijk. Met mijn broer en mijn eh, twee neven die even oud zijn als ons, zeg maar. Dus stonden met z'n vieren en dan later ook met van die Dash 3 was riddel. oh ja, ja, ja trommels. En <laughs> dan, nou, degene die daarmee stond is ook drummer geworden later natuurlijk. Kijk, het is helemaal goed gekomen. Ja, ja, ja. Ja, hoe heet die dan? Dat is eh, Bert Schipper. Kijk. Neef Bert. Neef Bert. <laughs> ja. Oh, wat leuk. En je zus, die deed niet mee? Die nee, die eh, was daar al te oud voor, denk ik, toen. Eh. die, die was wat serieuzer. Oké. Oud en serieus. Ja, ik de, ja dat denk ik. Nee, die heb ik, die heb ik nooit met een tennisracket zien staan. Nee. Toen. Nee. Tja. Gaan we verder met Kitty, Daisy en Lewis. Zijn, eh, zijn dat er eh, volgens Lina wel een beetje ook uit als zusjes? Ja, broers, broer en zusjes, ja, zijn het. Broer en zus, oh ja, die achterste, dat is een broer. Mooie foto trouwens. Ja, het is ook een mooi plaatje. Ik hoorde hem zomaar in een film, ik ben even vergeten hoe die film heette, maar toen kwam hij in de aftiteling. Toen dacht ik meteen, oh, die, dat, eh, die moet ik hebben. Ja, want er zijn wel allemaal klassiekers. Ja. Going Up The Country, nummer dat we gaan draaien. Volgens mij is dat Kent Heat, of niet? Ja, ja, of het is eigenlijk een, eh, een, een heel Ja, Barry, hoe heet hij? Eh, White? White en Wilson. Ik zit even te denken eh, wie dat dan is. Nou ja, in ieder geval Going Up the Country. Zullen we gewoon lekker draaien? Ja, doe maar. Je weet niet meer hoe die film heet? Nee, dat ben ik even kwijt. nou, kan dat ik nog opzoeken zo. Ja, we gaan gewoon, we zoeken het even op en dan komen we terug en dan laten we wel even een belletje horen. Is goed. Going Up the Country van Kate, Kitty, Daisy en Lewis. Lewis, Goeienaam. I'm going up the country, babe, don't you wanna go? Take you to some place I've never been before. I'm going, I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine jump in the water, stay drunk all the time. Gonna leave this city, got to get away. Gonna leave this city, got to get away. On the bus in the fire, man, you know I sure can't stay. The baby pack a leave a truck, you know you have got to today. I just said where we're going against say but we might even leave the USA. This brand new game that I just want to play. I know you see me running, or screaming and crying. Cause you've got a home man, and I've got mine. go. Take you someplace I've never been before. I'm going, I'm going, what it tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. Can't jump in the water, stay drunk all the time. I'm gonna leave this city, got to get away. pack a leave a joke, you know you've got to leave today. Just exactly where we're going to get the same right. We might even leave the USA. It's a brand new game that I just want to play. I know you see me running, all screaming and crying. Because you've got a whole man, and I've got mine. Ah, oké, nou dit is uh, Little, nee, Going Up the Country. En die komt eigenlijk uit de film eh, Welcome to the Rileys, waar hij in de aftiteling zat toevallig. En daar zat hij natuurlijk ook automatisch in de aftiteling. Ja. En eh, het, het origineel was eigenlijk gezongen door die Wilson waar we het net over hadden. Dat was Arthur Wilson. Aha. En ja, ja. Aha. Dat lang leven de, de encyclopedie die wij hier natuurlijk hier in de studio hebben staan, van A tot Z. Naast de boekenkast. Naast, uh, de platenkast. Ja, ja, die staat er ergens achter, buiten het zicht van eh, de, <laughs> de webcam. Ja. Heel goed. Eh, ja, Radio En we gaan verder met het volgende plaatje. Little Joy. Wat is dit voor een leuk pintje ook trouwens. Mhm. Next Time Around. Van hun plaatje Little Joy. Ja, dat kan ook gewoon. Je kan je plaat ook gewoon zelf vinden. One. Met eh, ja, die drummer van de Strokes, hoor ik net, toch? Ja, dat klopt. Ja. En eh, waar had je die eigenlijk ontdekt, eh, deze? ja, ik denk via een website of zo zag ik een keer een filmpje van ze. Dat ze gewoon heel relaxed in de huiskamer dit liedje deden. Met ja. z'n drieën. Het is eigenlijk hij en hij speelt dan gitaar in plaats van drum. En een zanger nog erbij die ook gitaar speelt. En zijn vriendin die ook nog weer... Eh, Binky Shapiro. Binky, ja. Dat is dus een aparte heel, naam. Eh, heel grappig vrouwtje. Ja. En eh, nou ja, die, die plaat is eigenlijk helemaal goed. Van begin tot eind. Oh, waarom vermeld je dit zo specifiek? Nou ja, voor wie, hem, wie, wie nog eens een goede plaat wil kopen, dan is dit een goede tip, zeg maar. De no-risk disc van Joost Botman. <laughs> ja. Helemaal goed. Ja, nou, en wel heel zomers. En de sfeer blijft ook een beetje hetzelfde. Ja, en af en een Beetje luchtig. Ja. Of wordt het af en toe nog wat heftiger? Nee, eigenlijk niet. Ja, af en... ja er staan een paar liedjes die iets meer eh, scheurende gitaren hebben, maar het blijft, een, het blijft heel poppy en eh, ja. Ja, maar dat, dat is helemaal niet erg. Dat mag hoor. Little Joy dus uit 2008 eh, alweer. Ja, een tijdje terug. Maar dat was die Kitty Daisy in Lewis, was dat ook, geloof ik. Even kijken. Nou, hmm. die is nog niet zo nou, oud. Nou ja, goed. In ieder geval, eh, leuk plaatje weer. Wat, eh, wat heb je nog meer voor ons? Wat eh, hebben we luisteraars? nu? Ik, ik, dacht, al die vrolijke muziek, dat is ook natuurlijk. Ze moeten geen verkeer, de luisteraars moeten geen verkeerd beeld van mij krijgen. Dat, ik een hele vrolijke, opgewekte jonge man ben. <laughs> en daarom dacht ik. Nee, Bill Callahan Oh, eh, kijk. Ja, die, eh, zei, die moeten we echt, echt draaien. Die moet, die moet gedraaid, ja. Want eh, dat, dit nummer, dat vind ik het allermooiste nummer wat er is op het moment. Nou, laat ons niet langer in spanning. Hoe heet dat nummer? Het heet Jim Kane. Jim Kane. En waarom specifiek dit nummer, dat is zo mooi Behalve dat het weer nummer 1 is van de plaat. <laughs> ja, mooie tekst en mooie muziek. Dus ja dus we eh, zeggen, goed luisteren dus naar de tekst. Want waar gaat het nummer over? Het, eh, ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Het gaat een beetje over dat hij depressief wordt, denk ik. En dan weer eh, niet. Maar het kan ook over schrijven gaan. Het, het, het is uh, zeer poëtisch. Oké, nou we gaan er eerst naar luisteren en daarna komen we er misschien nog wel even op terug. Ja. Jim Kane dus, zo heet dat nummer. Ja. Bill en Callahan. Bill Callahan is de artiest. Goed luisteren naar de tekst. We gaan straks overhoren. 着。 over me. Sometimes I Wish We Were an Eagle. En dat was van Bill Callahan. En dat nummertje was John Kane. En ja, waar ging het nou eigenlijk over? Dat was natuurlijk de vraag eh, die wij stelden aan de luisteraars. En eh, niemand die daar nog eigenlijk met een antwoord is gekomen. Maar ja, hij zegt inderdaad wel van... I used to be darker, then I got lighter, then I got dark again. Dat heeft wel iets met uh, gemoedstoestand te maken, denk ik. ja, ik denk het ook. Maar ja, het is wel weer zo'n nummer met gewoon uh, zoveel metaforen dat je er eigenlijk ook gewoon je eigen... Ja. Dat zou ook over de, de, de, de dag zelf kunnen zijn. Ja, ja. Of over, ja. Dat begint. Of over inspiratie. Ja. Of, ja, ik weet, eh, ja. Maar ik, ik vind het heel mooi. Ik weet, ik weet eigenlijk niet precies waar het over gaat. Maar het, eh, Misschien is het daarom ook wel mooi. Dan kun je daar nog over verwonderen. <laughs> Ja. Het is, het is net als met een sterrenhemel. Dat op het moment dat je weet hoe elke ster heet, kan je niet meer verdwalen. Kan je in, niet meer zien. Nee, kun je dus de pracht ervan eigenlijk niet meer zien. Ja. Dus dat... Eh, nee, mooie, mooie plaat ook weer. Want eh, deze wilde je echt... Eh, ja, dat is... Is het ook eens een plaatje dat je van begin tot eind gewoon mooi vindt? Nee, maar er staan een paar hele mooie liedjes op en een paar een beetje vervelende. Het is een beetje een rare man ook hoor, die Bill Callahan. Ja. Dus hij heeft ook hele gekke liedjes met vreemde dingen en ja, daar moet je van houden. Of daar moet je voor in de stemming zijn. Ja, dat is, meer, eh, dat is het meer. Ja, wat, eh, hoe verhoudt dit zich nou tot jouw eigen manier van schrijven? Hou je ook van een beetje dat het niet helemaal eh, ja. recht toe recht aan is? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar dat is ook meer omdat ik... Me, ik weet ook meestal niet precies wat ik aan het schrijven ben of zo. Dat, dat, heb je het nou over de muziek of over de, de, de, de tekst? Over de tekst. Dat weet ik pas daarna waar het over gaat of zo. Ik schrijf het eerst op en dan pas ik het aan en dan weet ik pas wat het ongeveer is. Ja, je, je gaat je, en ga je daarna nog schaven zeg maar, en dan ga je herschikken of. Eh, ja. Meestal wel. Maar niet, niet, niet heel veel hoor. Bij de meeste dingen die ik gemaakt heb, is het dan niet eh, dat ik gigantisch veel uh, schaaf nog weer. Het, is, het nummer is eigenlijk al klaar op het moment dat jij de pen neerlegt. Bijna wel, ja. ja. Het is meestal dingen weggooien of eh, omdraaien of woordjes ertussen of weghalen. ja. dat is het. Ja. ja, dus inderdaad dat je een bepaalde passage, dat je die eerder in het nummer laat komen. Gewoon om het... Eh, oh, wat grappig, ja, want je hebt ook heel veel artiesten die dan eindeloos gaan lopen schaven aan nummers. En, eh, ja. ja. Het is niet zo dat je nu nummers opvoert dat je die eigenlijk ook wel een beetje anders doet dan vroeger. Ja, wel hoor. Dat, juist wel, als je het zingt, dan gaat het weer, eh, dan kan het weer helemaal... Maar dat is, ja, anders zijn. Ja, maar dat gaat dan meer over jouw gemoedstoestand op dat moment. Of hoe jij in, in de emotie van een nummer wil komen of zo. Of, eh, ja, of wat je ziet. Wat, terwijl eh, er iets gebeurt. Of ja. Ja. Ik, ja. Ja. <laughs> Eh, ja, hoog tijd voor een beetje een gek nummertje, dacht ik. dacht jij zo? En, ja, of gek. Ja, nou ja. Een nummertje. Zo een, een luchtig deuntje. Een, een luchtig deuntje over Trumansburg. Ja. Die, eh, eh, enig idee waar dat ligt? Of, Volgens mij is dat eh, New York of zoiets. Oh. Het, is, het is de Japanse versie Japanse van de... versie, ja. Oh, dat betekent dat er ook allemaal bonus tracks op staan of zo, of niet? Ja, dat, Onduidelijk. Ja, ja, nogal. Er staan er iets van. ja, ik had, ik had deze CD ooit gevonden in Den Haag, in, de, in de Plato of zo. En toen konden dus ze de CD niet vinden. Oh. Dus toen heb ik hem later maar eh, besteld via internet. En ja, toen, toen kon hij alleen nog uit Japan worden. Oh. <laughs> dat krijg je dan, hè, dat soort uh, strapatsen. Maar het is in ieder geval van eh, Once Blue. Ja. Want jij kent dat bandje verder ook helemaal niet? Of, nou ja, nee. je zag hem liggen en ik dacht, nou dat liet er wel grappig uit. Nou nee, een huisgenoot van me in Den Haag, die kwam er mee aan. En ik vond het toen wel leuk. En, ja. ja. Nou ja, en, de gitarist is volgens mij eh, later met uh, eh, Nora Jones gaan werken ook. Die ook heeft volgens mij weer al die hitjes van Nora Jones geschreven. Ja, je, ja Dit is voor die tijd. Als je dat gitaartje kent uit Don't Know Why, dan is dat de gitarist, eh, dat zeg maar. Is, dat is van hem, ja. Ja, dat is wel een heel kenmerkend gitaartje natuurlijk. Misschien dat het hier, hoor je het hier ook in terug? Of, dat gitaartje? Ja, dat ene gitaartje. <laughs> ja, wie weet. Goed opletten weer, wederom een overhoring. En eh, eh, aan het eind van de show een eh, proefwerk, denk ik. Ja. Ja, en daarna zijn we terug, krijgen we reclame. En daarna zijn we terug met de plaat voor je... Nee, met de donderdisk, want de plaat voor je hoofd hebben we al gehad. <laughs> En daarna zijn we weer terug met Joost Botman. Gewoon op Radio 501. En dit is dan dat gekke nummer. Oh nee, onzinnummertje eigenlijk een beetje. Once Blue is met Trumansburg. Tot zo. clockwise close aan uw verkeersinformatie. Het verkeer op de A12 dient rekening te houden met wegwerpaansteek... <clears throat> Weg, wegwerkzaamheden. Er staat inmiddels een file van... Moeite met lezen? Iets waar mensen met dyslexie vaak last van hebben. Als u wilt weten hoe u het beste met dyslexie op het werk of in uw omgeving om kunt gaan, kijk dan op www.dyslexie.nl. Dyslexie vraagt even aandacht. Dit was een mededeling van Sieren.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 Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben. Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Geef op Giro 3534. Is het niet voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. Gw Stijl is de guru van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. Gw Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. De Daverende Donderdag op Radio 501. De Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501. Daverende Donderdag. doubt, giving me that need to grow. That need to grow. Cause my love is forever, babe. You're my part of God. I wanna know right now. I wanna know what we talk about, what we say we have. I wanna know right now. Tell me now what's going on. What am I doing wrong? It's the one that I always love. I'm hearing rumors about all the games you play. All the games you play. Oh, it has gotten me, but I believe we've got it made. Is this just another episode, another day in love's parade? Day in love's parade. Tell me now, I wanna know if you love. talked about, what we say we have. I wanna know right now. Tell me now what is going on. What am I doing wrong? I wanna know right now. Are you still my little angel, my little cutie? I wanna know right now. Wanna been two days I haven't heard a thing, and I can't seem to get it straight. Get it straight. Need you to have a little talk, my girl. I cannot stand the wait. The reason why I wanna be the one, cause my baby, you've got it you good. got it all oh, so good, and you conduct yourself just like a woman should. I wanna know right now. I wanna know what we talked about, what we say we had. are going on? I wanna know right now. Are you still my little angel, my little cutie? Yeah. I wanna know right now. Yes, girl, I wanna know. Yes, I wanna know. I wanna know right now. I wanna know what we talked about, what we say we had. I wanna know right now. Oh, tell me, girl, what's going on? What am I doing wrong? cutie Joost Botman. Ja, en eh, om eerlijk te zijn is dit alweer het eh, tweede uur. Nou, dat is niet eh, echt iets om eerlijk over te weten, denk ik. Gewoon het ding dat vaststaat. Terwijl Joost Botman nog zijn stroopwafel uh, probeert weg te kouwen, zeg ik dat dit Sanchez was met I Wanna Know. De donderdisk van deze week. En volgende uur komt hij weer voorbij natuurlijk bij Rastabari in, ja, in Dreadlock 501. En, ongetwijfeld ook bij Rob de Geel en daarna bij GW Stijl. Je weet toch, alle geluiden uit de bunker. Joost Botman, nou, eh, tweede uur. Uh, bevalt het eh, tot nu toe? Ja, ik zit, ik zit wel lekker hier naast de kast. Nou, dat is mooi. Ja, je, je, hebt gewoon je kast uitgestald op keurige stapeltjes trouwens. Ik, ik heb het ook wel eens anders gezien. Oh ja. Ja, dat, dat, af en toe was een hele grote chaos in ene. Ja, dat, maar het is gewoon eh, ja, hoe mensen eh, werken, denk ik dan. Eh, wat droeviger plaatjes worden het nu? Of, nou, deze, deze niet echt hoor. Dit ik is... Heb, ik heb, ja, ik heb iets gezocht wat een beetje aansloot bij de vorige of zo. Maar eigenlijk ook weer niet hoor. Nee, want de vorige was inderdaad Once Blue. Dat bedoel je meer? Nee, bij, oh, de, bij de, reggae. oh ja, oké. ja, Dit Is, eh, de volgende is een plaatje van Lou Rawls. En eh, nou ja, dat is natuurlijk ook uh, zwarte muziek. Ja, absoluut. En dat, dat heb ik wel een beetje moeten leren. Want ik, eh, Je hebt het niet van huis uit meegekregen? Nee, ik, eh, ik, kreeg ooit een Amerikaan op visite en die keek in mijn platenkast en die zei: Oh man, you're a white boy. Zei die zo, weet je. Oh, ik had eigenlijk helemaal geen zwarte muziek in de kast. Nee. En eh, dit heb ik onder andere van hem meegekregen. meegekregen. En dit vind ik wel een mooi plaatje. Was ja. ook weer een plaatje wat ik moest bestellen en dat moest toen helemaal in Amerika. En dat duurde drie maanden, want eh, hij was niet meer te krijgen hier. Nee, het is zelfs nog eh, een, een, classic album op eh, cd gezet, zeg maar. Ja, precies. Lou Rawls, en dat, nummer On a Clear Day, is dat dan een van de nummers die je het snelste leerde waarderen? Mm. Was dat echt muziek die je snel moest leren waarderen? Of dacht je gelijk al van, nou ja, eigenlijk best leuk? Ik vond het eigenlijk meteen wel leuk het sluit wel een beetje aan met wat wij, mijn, eh, mijn ouders eigenlijk draaiden vroeger ook. Dus eh, ja, ik had het wel snel eh, die draaide ook een beetje richting de rhythm and blues, zeg maar. Ja, dat soort werk. Ja. Dus. Nou, we gaan er gewoon naar luisteren. Het nummer On a Clear Day, You Can See Forever. Nou, dat is toch... Het klinkt inderdaad als een hele positieve en blijde boodschap. dat dacht ik. Die wij nu even gewoon de nullen en enen inslingeren. Ah. Lou Rolls met On a Clear Day You Can See Forever. On a clear day, rise and look around you, and you'll see who you are. On a clear day, how it will astound you uh, that the glow of your being outshines every star you'll feel part of every mountain sea and shore you can hear from far and near a world you've never heard before on that clear day on that clear day. You can see forever and ever. are. I said on a clear day, how it will astound you that the glow of your being outshines every star. You will feel a part of every mountain, sea, and shore. You can hear from far and I a oh, well you never ever heard before on a clear day. On that clear day, you can see forever and ever. This ain't my daddy's train. This ain't my daddy's train, Mom. I ain't seen the sun. Hard times are going around. Hard times are going around. Hard times are going around, bringing hard luck on New York town. But I'm banking on the 80, banking on the 80. I'm banking on the Georgie's gonna see me through. So it's cold in them tunnels today. Well, it's cold in the tunnels coal in those tunnels today, Mama, working for the MTA. Yeah, I'm working for the MTA. Working for the MTA, Justin Towns Earl. Earl. <laughs> ja, eh, ik zit dan toch weer naar die tekst te kijken. Earl, ja, inderdaad, van zijn plaat Harlem River Blues. Een echte New Yorker volgens mij, hè? Ja, ik... Eh, geloof het wel, ja. Ik weet, ja, ik weet eigenlijk niet precies. Volgens mij heb hij eh, overal zo'n beetje gewoond. Het is, nou, het is de zoon van, eh, van Steve Earl. Ja. En, eh, die heb ik ooit eens hier gezien. of nee, ik heb in het volprogramma zelfs gestaan van hem. In, in het Huis Verloren in Horen. Nou, dat is geen schande. Nee, dat was toen heel leuk. Toen was hij heel goed. En toen, toen, toen, was ik gelijk fan. En maar ik heb hem een uh, eh, halfjaartje terug of zo, of een jaartje terug, nog een keer teruggezien. En toen was het helemaal niks. Oh, dat is dan weer jammer. Dan is eigenlijk die droom weer uit, uiteengespat. Ja, maar dat komt wel weer. Ik denk dat hij een beetje problemen had met eh, een of andere verslaving. Net, ja. Eh, net als vaders. Ja, precies. Ja, zijn vader, zijn zoon een beetje. Ja. Ja, ja dat is dan weer jammer. Hè? Maar goed, misschien ga je er ook wel weer mooie nummers van schrijven. Dat weet ik niet. Ja, hij heeft weer een nieuwe plaat uit. Die schijnt ook weer heel mooi te zijn, maar die heb ik nog niet... Eh, nog niet bemachtigd? Nee. Working for the MTA, dat is dan toch eh, de Metropolitan Transport Authority. Wat was het ook alweer? Ja, ja, ja, ja. De, de metro. Ja, de New Yorker metro. Ben jij daar nog ook nog wel eens een keer mee geweest? Ja, zo vaak, hè. Ja. <laughs> Ja. ja, je bent een uh, verwoed New Yorker ganger Nou ja, verwoed. Ik ben er nu twee keer geweest. Maar ik denk dat ik er binnenkort nog wel weer eens snel uh, beland. Ja, want eh, even kijken van, nou, dan moet ik even terugbladeren. Want ik weet al die namen niet helemaal precies meer uit mijn hoofd. Maar ik weet in ieder geval die plaat eh, Little Joy. Ja. Die traden daar toen op, maar jij kwam toen net te laat. ben je al iemand die dan in een stad komt en dan gelijk ook de live optredens daar gaat kijken? Als het even kan wel, ja. Dan, als ik ergens ben, dan wil ik ja, het zal hier gebeuren, weet je wel. Dat, je, dat er net iemand speelt en jij weet het niet. En jij ligt gewoon... Eh, in je, je jeugdherbergje ja. te maffen. <laughs> ja. In een zespersoonskamertje. Ja. ja. dat zou natuurlijk zomaar kunnen gebeuren. Ja. Maar goed, eh, dat geeft natuurlijk ook weer een hoop, eh, hoop stress mee. Of valt dat dan weer mee? dat valt allemaal wel mee. Dat is het niet zo dat je denkt van, oh, ik moet alle, alle kroegjes af. En, nee, nee, nee. Nee. Maar je bekijkt wel even in het krantje van eh, wie treedt erop. Zeker weten. Ja, wat zijn nou leuke concerten die je hebt gezien? Eh, of dingen die je bent tegengekomen? Want eh, je kijkt het concertje, je ziet er nog een voorprogramma. in New York of ja, of een andere Kijk, oord. Nou, New York. We hebben, we hebben wel iets, dat was niet heel goed of zo, maar dat was wel heel grappig. Dat was in de Bitter End. Dat is zo'n tent waar eh, Lady Gaga en zo is begonnen. En Bob Dylan hebben gespeeld. oh zo. ja, Lady Gaga als uh, zeg maar. Ja, ik denk het zo. Maar dat eh, was toen zo, ook zo'n meisje. En haar moeder stond voor de deur van... Ja, yeah, you should come. En het oh, is ja, helemaal geweldig. En, en toen zei ze... Ja, yeah, I'm her momager. <laughs> <laughs> Dus dus wij, eh, nou oké, we hadden toch niks te doen, dus we gingen kijken. Maar dat was echt, uh, het was echt verschrikkelijk. Ja, het was maar ook voor, dat, ook voor dat meisje gewoon heel erg. En die moeder was zo eh, gedreven. En, maar wat, wat ontbrak, waar, het, waar ontbrak het haar aan dan? zangtalent of... Ja, alles eigenlijk. En het, ze was echt, hoe ze, de, ze was helemaal opgedirkt. En ze, volgens mij was ze een jaar of 15 of zo. En ze oh, zag Ach, eruit als een vrouw van 45 met veldtekort Rocky en uh, lipgloss. En dus uh, de haar bleef altijd in de lipgloss zo voor de mond hangen en zo. En, maar ze was aan het piano spelen, dus ze kon het <laughs> ook niet meer weghalen. Ach, oh, dus, ah, wat een drama moet dat zijn. het was echt verschrikkelijk. Het was voor haar misschien nog wel prettiger dat het afgelopen was dan voor jullie. Ja. Ja, nou ja, eh, Tom Waits is iemand eh, waar je denkt van, nou, laat maar even doorgaan ook. Ook voor de concertkaartjes, eh, als je die nu probeert te bemachtigen. Oh, ja. Dan denk je ook van, ga er nou maar even door. Ja. van de plaat met Frank's Wild Tears erop trouwens, hartstikke leuk. Swordfish Trombones, wil jij het nummer In the Neighborhood horen? Ja. Het, Waarom specifiek dat nummer eigenlijk? Ja, dat, dat bevalt me wel, dat nummer. <laughs> Ja, dat is op zich een goede reden om een plaatje op te zetten natuurlijk. <laughs> Ja. Maar Tom Wees, hoe ben jij die eh, tegen het lijf gelopen? Eh, eh, ja, eigenlijk... ik, ben hem, ik heb hem eigenlijk leren kennen via, via mijn schoonvader. Ja. Die toen nog niet mijn schoonvader was. En die, ik kwam wel eens in zijn café in De Schalm. Oh. In Weeswoud. en toen zei hij, dit moet je eens luisteren. En toen kreeg ik eigenlijk eh, de early years van Tom Waits mee. Dat hij nog zo'n mooi stemmetje had. Zeg Oh ja, ja niet nu dat hij... Nee, maar eh, daar ben ik toen eigenlijk mee begonnen. Eh, met die plaatjes en zo ging dat verder. Ja, dat ging verder. Je bezit een heel oeuvre van de man. Ja, ja, uiteraard. Ja. Ja. Heel mooi. Nou, we gaan er gewoon naar luisteren. In the Neighborhood van Tom Waits. Southern dog pigeons by the steeple bell rope. And the dogs stiff the garbage piles over last night. And there's always construction work bothering. Saturday surprise. Says got a pistol on the register side, and I got him delivery trucks that make 501. Is Radio 501. Houses is dat eh, ja, van hun plaat eh, End of Story. Nou, het was nog niet End of Story, maar Stay With Me. Ja, ja. ja. Mooi plaatje toch? Mooi, mooi plaatje gekocht bij eh, Concerto's, zie ik hier. Ja, dat, dat, daar woonde ik vlakbij. Dus, uh, oh ja, echt waar? Ja, echt bijna... Op de Utrechtse straat woonde je ook? Nee, op de Reguliersgracht. Ah. Daarachter eigenlijk. Dus ik, ik was daar vaak te vinden. Ja, is wel een beetje gevaarlijk voor een muzikant om daar vlakbij te wonen. Of juist heel leuk, dat kan natuurlijk ook. Heel leuk, ja. Ja, dus je bent inmiddels goede bekende geworden met... Eh, welke afdeling was je dan het meeste vinden? Nou ja, eigenlijk eh, alles wel een beetje hoor. De, ja. ja, niet de klassiek, daar kwam ik eigenlijk nooit. Maar de, ja, zelfs de filmafdeling, eh, daar, daar kwam ik vaak. Ja. ja, je bent ook wel een filmliefhebber. Ja, dat, eh, daar hou ik ook wel van. Ja, want het eerder plaatje, dat was Kitty, Daisy en Lewis. Die kwam je ook al in de film tegen. Dus ja, dat, eh, en zelfs bij de concerto moest je nog besteld worden. Het is toch ongelooflijk? Ja. <laughs> dus dat, uh, maar ja, Leonard Cohen, dat lijkt mij ook gezien jouw muzikale stijl ook wel een van de inspiratiebronnen. Als ik dat zo mag betitelen. ja, dat is een een goeie. Een goeie, ja, hij is wel goed hoor. Ja, hij, is wel, eh, hij gaat ook alweer een tijdje mee. Ik ga, ik ga hem zien eh, binnenkort ook. Oh ja? Voor, de, voor het eerst, zeg maar. Dus oh ja, want hij gaf natuurlijk regelmatig onlangs weer een paar eh, legendarische concerten alweer. Ja. Ja, waar, waar ga je hem bekijken? In het Olympisch Stadion. In Amsterdam? In Amsterdam. oh ja? Die, vlak voor Lowlands is het volgens mij. Dus daar heb ik wel zin in. Maar... Ja, wat leuk zeg. Ja, ja, want hoeveel, eh, hoe, hoeveel draai jij van hem? Hoeveel? Ja, of draai, draai je vaak muziek van Lennart? Nou, niet heel vaak. Nee, het, valt wel mee eigenlijk. Ik heb, ik heb ook niet alles van hem of zo hoor. Nee. Maar eh, wel, ik heb een aantal plaatjes van hem. En eh, ja, ik, ik vind de productie niet altijd even sterk. Maar ik vind zijn liedjes wel heel leuk. Ook om, om zelf te spelen. Het zijn gewoon echt mooie dingen. ja. Dus eh, ja. Ja, dus dan, eh, dan zet je het in ieder geval graag op. Ja, Helemaal goed. Eh, ja, ik zou zeggen, Michael Kiwanuka heeft ook een uh, covertje gedaan. Ja, en een, een niet onverdienstelijk covertje, vind ik. Nee, het is een tribuut, een overneerbetoon aan zijn debuutalbum, hè? Ja. Staat hier. En het nummer eh, wat Michael eh, doet is eh, Hey, there's no way to say goodbye. Nou, voorlopig zeggen we nog geen, geen goodbye, maar in ieder geval, ja, die manier gaan we dat natuurlijk niet doen, of zoiets. Hè, dat willen we maar even zeggen. Ja. nou goed, Michael... Ah. nou, ja. I loved you in the morning, like kisses deep and warm your upon the pillow. like a sleepy golden storm. Many love before us and know that we are not new in city and in forest. They smile like me and you, but now it's come to distances. Both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always my love goes with you. Your love stays. met There's No Way To Say Goodbye. Nou, dat klinkt eh, als een veelbelovende artiest, want eigenlijk eh, is die gast zelf ook niet zo heel erg lang bezig. Nee, nee, nee. Hij, eh, nee het is een hele goede. Ik heb hem laatst op North Sea Jazz ook gezien. En, nou ja, ik, ik had zijn plaat al natuurlijk en die, die is heel goed. En, ja. hij is live ook gewoon echt fantastisch. Die stem vooral is echt... Echt een hele warm, heel mooi stemgeluid. Zeker weten. Nou, dat toch wel raar dat al die soulartiesten op uh, Jazz eh, komen, maar goed. Eh, ja, want hij is eigenlijk een, zijn schniet is meer van de soul, hè? Ja, nou ja, soul, ja. Ja, ja dat is ook een heel breed begrip natuurlijk, sorry. Ja. zwarte muziek wordt dan weer, nou ja, ook niet echt. Ja, Moeilijk, ja, moeilijk. Ach ja, het stond er ook hè, op, eh, te, eh, te rocken op uh, Jazz. Ja. maar ja, goed. Nou ja, een echte jazzfestival is het al lang al niet meer. Dus dat, maar wel, wel heel leuk. leuk. festival. Ja, zeker weten. Ja, genoten. Nog, dit was een van, Michael Kiwanuka was een van de artiesten die je daar hebt gezien dus. Ja, en de, ja, nog uh, oude mannetjes achter de piano en contrabas en zo. Dat, eh, dat vind ik ook wel eens mooi om, eh, om dat in het echt te zien. Ja. Het is, eh, het is niet echt mijn muziek, jazz, maar ach ja. Nee? Hoe verhoudt Joost Botman zich tot de jazz? Nou, ik heb twee plaatjes van Miles Davis en een paar van Billy Holiday. En, dat, dat is het dan wel, zeg maar. Verder ben ik... als, als er in ieder geval maar vocalisten doorheen zitten. nou, dat hoeft niet per se hoor. Miles Davis is natuurlijk helemaal uh, instrumentaal. Ja, precies. En dat vind ik ook heel mooi. Maar eh, nou ja, dat is zo'n andere wereld. Dat, eh, Als je daaraan begint, dan... Dan raak ik het eindzoek waarschijnlijk. <laughs> maar het is een, Het is een hele wilde wereld weer, <laughs> moet we maar zeggen. Ja, ook met een bijzondere geschiedenis. Ja. Je hebt toevallig net Ella Fitzgerald overhandigd. Ja. Die uh, saluut uitbrengt aan Cole Porter en uh, eh, Rogers en Hart. Ja, dat is, eh, dat is een cd'tje die heb ik voor heel goedkoop bij de concerto op de eh, ik ben benieuwd of hij draait, want eh, niet op, op alle cd-spelers draait hij niet. Maar, oh, want welke, welke cd heb je eh, mij aangereikt? De, de, tweede. De tweede? Oh, dat is dus het saluut aan Cole Porter en Rogers en Hart. En dan nummer 15 moet het zijn, want dat is zo'n mooie boordballade. Dat wil ik de luisteraars niet, onthouden. Ah, nummer 15, To Keep My Love Alive. Is een moord beladen? Ja. Ik ken het alleen van Nick Cave. I've been married and married and often I've sighed. I'm never a bridesmaid. I'm always the bride. I never divorced them. I hadn't the heart. Yet remember these sweet words. till death do us part. I married many men, a ton of them, because I was untrue to none of them. Because I bumped off every one of them to keep my love alive. Sir Paul was frail, he looked a wreck to me. At night he was a horse's neck to me. So I performed an appendectomy to keep my love alive. Sir Thomas had insomnia, he couldn't sleep at night but a little arsenic. He's sleeping now, all right. Sir Philip played the harp. I cussed the thing. I crowned him with his harp to bust the thing. And now he plays where harps are just a thing to keep my love alive, to keep my I thought Sir George had possibilities, but his flirtations made me ill at ease. And when I'm ill at ease, I kill at ease to keep my love alive. Sir Charles came from a sanatorium and yelled for drinks in my emporium. I mixed one drink, he's in memoriam, to keep my love alive. Sir Francis was a singing bird, a nightingale, that's why I tossed him off my balcony to see if he could fly. Sir Athelstan indulged in fratricide. He killed his dad, and that was patricide. One night I stabbed him by my mattress side to keep my love alive, to keep my love alive. keep my love alive. Ja, Ella Fitzgerald. In, uh, eh, ja, een tribuut eh, aan, in ieder geval een saluut aan uh, eh, Rogers en Hart. Met het, ja, To Keep My Heart Alive. Inderdaad een murder ballad. Ja, je zou het niet zo gauw aan de melodie horen. Dat is dan weer grappig. Ja, dus... Bij Nick Cave ligt het dan weer een stuk dichter erbovenop. Ja. Eh, als die begint, dan begint hij gelijk ook eh, te snerpen met zijn stem. Dus dat, eh, ja, die... zij doet het heel, heel lief. Met een kwinkslag. Ja. American Goldwing is de plaat van Bliss Trapper die ik hier nu voor me heb liggen. Ja. nou, weer wij heel wat anders dan, dan jazz. Ja, dat dacht ik. Ik dacht, we, gaan weer, we gaan weer terug. We gaan weer terug. Terug naar de de hometown. Zo is dat. Ja, waar jij, waar jij, eh, waar jij je inspiratie vandaan haalt. <laughs> Ja. Waar jij de mosterd eh, haalt en dat soort dingen. Hoe kom jij in dit plaatje van Blitzen Trapper? Ja, het is inmiddels Concerto, eh, denk ik, ja. Ja, dat zal wel weer. Ja. Maar ja, goed, daar haal je hem ook niet, vanzelf uit natuurlijk. Nee, dat is waar. Ja, ik, ik had al heel lang van ze gehoord en ik had eigenlijk nooit een plaat gekocht. En toen dacht ik, daar moet ik nog eens een plaats van hebben. Want dat in Engeland zou eh, worden ze helemaal op handen gedragen. Ja. Maar ik had, ja, ik was er eigenlijk nooit naartoe gekomen. Zeg maar. Ja, zo gaan die dingen. En nu zag ik deze eh, vorig jaar liggen. En toen dacht ik, eh, pik it, het is winter. Ja. Nou, en het nummer dat we gaan horen, ik zit even te tellen, nummer 5, My Hometown. Ja. En waarom precies dat liedje? Omdat jij weer terug bent in je hometown? Ja, ik denk het, ja. Ja. <laughs> het klinkt als een leuk bruggetje. En misschien is dat dat ook wel zo. Ja. Blitz and Trapper. Hometown. Gonna sit right down, take a look around. Tall trees talking all along the shore. Where the wood meets the river at the forest floor. The grass hangs heavy off the low rain. A wise dog wanders through the coming grain, but does a true heart change or does it stay the same? Think I'll go on back to from where I came. Ja, Elisa Gilkissen van de plaat eh, Paradise Hotel. Was dat eh, Think About You? Ja, dat eh, klopt. ja, wie is Elisa Gilkissen? Oh, dat is een... of moet ik zeggen Gilkissen? Gil Gilkissen. Gilkissen. D dacht oh. ik dat het was. Uh, dat nou, is een zangeres uit Amerika. Ehm, haar vader is geloof ik een beroemde Disney-schrijver. Oh ja? Die heeft allemaal liedjes voor Jungle Book en zo geschreven van eh, hoe heet dat, de, de bare necessities en zo. Maar eh, nou, zij is zelf gewoon ontzettend goed. Ik heb er eh, een keer of drie nu gezien in Nederland. En ja, gewoon echt super professioneel en mooie stem en kippenvel en alles. alles erop en eraan. Helemaal goed. en ja, die zou wel wat beroemder mogen worden wat betreft mij, zeg maar. Ja, wat jou betreft mag dat wel. Maar eh, nee, ja, die is ja, je wil het niet voor jezelf houden? Nee hoor, nee. Nee, zo ben je dan ook alweer. Ja. Ja, nou ja, hoe, want ja, dit, eh, dit zijn wel eh, mooie plaatjes ook weer. Ook weer een beetje dat country kant uit, ja. Ja, daar hou ik wel van. Ja, heerlijk. Ja, mooi hoor. En want dat is ook wat in de schalm produceren natuurlijk. Ja, ja. Of wat ze programmeren, laat ik zo zeggen. Ja, precies. Nou ja, daar is zij ook al een paar keer geweest. Dus, ja. ja. Dat is het zijn mooie dingen. Ja, even voor de luisteraars. De Schalm is een, eh, is een eh, hele mooie, mooie tent in eh, Westwoud. Het dorpshuis eigenlijk. eigenlijk maar die, pro ja, die programmeren heel veel Americana. Om het zo maar te zeggen. Een beetje blues. Een beetje... Ja, kijk maar even gewoon op www.deschalm.nl. Dat kan. Deschalmwestwoud.nl denk oh. ik dat schalmbestwoud.nl. Dus ja, want er zijn meer tentjes die de schalm heten. Dus volgens mij is schalm Ja, luidt de schalmeien. daar komt het waarschijnlijk een beetje van, of niet? Ja, zoiets. Of de schalm is toch iets met een ketting of zo. Ja, ja. zoiets. Zoeken nou, we even op. Nou, dat is even eh, <laughs> straks in het proefwerk. Eh, ja. Na de uitzending, eh, ja, dan krijg je dat allemaal terug. Ja, je zegt zelf een beetje, een beetje country, wel leuk. dat, ja, daar ben ik toch zelf wel het meeste van. Ja. Ja, is dat, is dat nog toch weer even terug naar je ouders nest Is dat eh, iets wat je zelf hebt aangeleerd of... Eh, kan jij een aanleiding vinden waarom je dat... Uh, waar, daar het mis is gegaan. Waar, <laughs> ja, waar, is het misgegaan, Joost? Ja. Ja, wat, <laughs> zullen we zeggen? <laughs> Ja. Nee, maar hoe, hoe ben jij toch in aanraking gekomen met die stroming? Want kijk, als, als puber is het niet de eerste muziek waar je mee aan kan komen zetten natuurlijk. Nee, maar dat is... Ja, dat, dat, is toch eh, iets wat ik toch altijd al mooi vond hoor. Ja, en ik, ik eh, naast de Iron Maiden en zo die ik draaide dat ik tien was, eh, vond, ik, vond ik dit soort muziek ook altijd al, wel heel mooi. Ja, eigenlijk dat singeltje wat we aan het begin draaiden van Racy zit daar precies tussenin eigenlijk. Tussen <laughs> Iron Maiden en... <laughs> ja. <laughs> dus eigenlijk is het gewoon bij dat singeltje begonnen. Want die Iron Maiden hebben we niet terug komen Nee, nee, dat draai ik ook nooit meer. Ik, heb, eh, ik heb, geloof ik, eh, ik heb eh, een paar LP's ervan. Maar ik draai niet zo vaak LP's. En ja, die blijven sowieso in de kast. Ik, dat, ik heb ze vorig jaar voor het eerst gezien. Dat vond ik heel grappig. En, <laughs> voor het eerst gezien? Het is, ja, oh nee, Alive bedoel je? Alive, ja. Ja, precies. En ja, dat is, het is ook gewoon muziek, weet je. Het is een beetje kinderachtig allemaal, vind ik tenminste. Ja, met die Eddie en zo, dat, eh, ja. dat spook wat er, er altijd bij. En dat is gewoon grappig. En ik snap, ja, maar ik heb er nu niet zoveel meer mee. nee. Nee, dat kan. Dan, dan hoef je het ook niet te draaien natuurlijk, want het gaat ook om eh, wat je nu draait. Ja, ja. ja, het was misschien wel grappig geweest ergens, maar goed. Eh, eh, wat we wel eh, nog draaien, zo tot slot, want we zitten alweer bijna aan het eind. Oh, ja. Dankjewel uh, trouwens voor je komst. vond je het leuk? Ja, hartstikke leuk. Genoten, je ben, was leuk om je eigen Heer, platenkast... muziek. Ja. ja, de muziek was top. <laughs> ja, dat is altijd weer voordeel. <laughs> en ook straks weer terug te luisteren natuurlijk, via het internet, het wereldwijde web. Uh, zetten we de uitzending online en binnenkort ook met een speellijst zodat je ook jouw favoriete artiesten weer terug kan eh, vinden of kan ontdekken natuurlijk. Zoals bijvoorbeeld, hè, zullen we de naam nog even noemen, Elisa Gilkesen. Ook voor de juiste spellingwijze verwijs we weer straks door naar de site. Ehm, waar we mee eindigen is Joe Strummer en de Mescalados. Mescalaros. Juist. Lekker liedje. gewoon lekker liedje. een beetje eh, up-tempo. Up-tempo. Nou, gaan we up-tempo uit. En dan gaan we straks down-tempo weer met eh, Rastabari in dat reggae uurtje met eh, een speciale gast. Eh, ja, aangenaam. Ik eh, weet even niet hoe die heet, maar dat wordt straks wel heel erg hard duidelijk hier op Radio 501. Dankjewel Joost Botman. Graag gedaan. En waar sta je binnenkort? Sta je nog ergens binnenkort? Deventer, hè? Ja, in Deventer. Inderdaad, op het tuinfeest met al die dichters. Zijn ook niet-poëten wel welkom? ja, zeker. Ik ben ook niet erg poëtisch, dus... Oh, oh. Ik mag ook komen. Oké, nou goed. Dankjewel en eh, tot, uh, tot kijk maar weer. En straks dus Rastabari. En dit is, uh, nou, Coma Girl. gezellig. Tot volgende week. Dan is hier Lex. Van het Pieter Tensatiro. First I got real dizzy with a real en veel plezier met Rastabari straks, hier op 501.

is ripping, the teens seem dead. And the rain came in from the white blue yonder. I thought you and me might wander. Oh, gone the girl and the excitement gang. Mona Lisa on a motorcycle gang. motorcycle gang as the 19th hour was falling upon Desolation Road. So my love band at the last drop on the go. Let's siphon up some gas. Let's get this show on the road. Said the coma girl to the excitement gang to action, everybody sprang. And the old drums were beating out, too lang, too lang. Come and go on the excitement gang of Mona Lisa on a motorcycle gang.